Dat geldt ook voor bankieren via smartphone, tablet of Rabofoon. Door de storing kunnen klanten geen online betalingen doen. Ook kunnen ze hun saldo-informatie niet bekijken. Ideal en online beleggen werken wel. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet duidelijk. In juni kampte de Rabobank ook geregeld met storingen. De Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat alle beweringen over corruptie en zijn partij leugens zijn. Het was de eerste keer dat Rajoy in het parlement over het schandaal sprak. De penningmeester van Rajoy's Partido Popular onthulde dat de partij tientallen miljoenen euro's ontving op een geheime Zwitserse bankrekening. Het geld was afkomstig van bouwbedrijven en werd doorgesluist naar hoge partijbestuurders. In het parlement zei Rajoy dat hij de penningmeester aanvankelijk vertrouwde, maar dat dat een fout was. De Zweedse regering is al in 2009 gewaarschuwd voor de koop van energiebedrijf Nuon door het staatsbedrijf Vattenfall. In een rapport van consultantsbureau McKinsey staat dat de koop van Nuon risico met zich mee zou brengen en relatief weinig zou opleveren. Vattenfall kocht het Nederlandse energiebedrijf in 2009 voor meer dan 10 miljard euro. Inmiddels is de waarde van Nuon gezakt tot onder de 6 miljard. In Zimbabwe heeft een hoge medewerker van de partij van president Mugabe, ZANU-PF, de overwinning geclaimd bij de verkiezingen. Tegelijk spreekt de MDC van premier Tswangirai van monumentale fraude. De verkiezingsdag zelf verliep gisteren vrij rustig. De officiële uitslag wordt maandag verwacht. Op de WK Zwemmen in Barcelona heeft Ranomi Krobowidjojo en Femke Heemskerk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Krobowidjojo somde vijfde tijd, Heemskerk de zesde. De halve finales van de 100 meter vrij worden vanavond gezwommen. Het weer, wordt een zonnige en warme dag. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 25 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Maar goed, maakt niet uit, de zon schijnt. Het wordt lekker strand weer vandaag. De bus zat tenminste weer flink vol vanmorgen. En op Haarlem station stonden er ook hordes mensen weer klaar om in de trein te gaan naar Zandvoort, naar het strand toe. Dus wat betreft, dat betreft zal het wel weer een heerlijke mierenhoop zijn vandaag. Angela dacht ook, ik blijf lekker thuis. Ik ga lekker in de tuin zitten. Ga jij mijn radio doen hoor. Nou ja, vooruit dan weer. Zit ik hier in mijn eentje. Ah. Nou Soms heb je wel eens wat anders te doen hè. dan, eh, ja... En ik niet, ik heb niks te doen. Dus ik eh, ga gewoon lekker naar Zandvoort. Lekker radio maken. Lekker weer zorgen dat uw lunch een beetje leuk is. Uh, hoop ik tenminste dat u dat leuk vindt. Waar u ook luistert, of u heerlijk met uw telefoontje bijvoorbeeld op het strand ligt. Want dan kunt u CFM ook ontvangen hoor. Ja. Dan heel goed. 106.9. Dat werk ben toevallig. Je zit lekker op kantoor kun je lekker luisteren via de computer of via, weet ik veel, eh, de kabel 104.5. Je kunt ook luisteren eh, natuurlijk eh, via de, via de computer www.zfmzandvoort.nl Luister live, hoort u het ook. Kortom, heeft u opmerkingen, verzoekjes, wat dan ook, bel ons gewoon op 023 573 1969. Mag ook voor verzoeknummers. als u toevallig Facebook vriend met mij bent, dan kunt u ook eh, uw verzoekjes op Facebook neerzetten. En wat ook kan, ja... Kan gewoon via Facebook. Ik ga het gewoon naar www.facebook.com schuine streep Zandvoort Dan komt u ons op, onze pagina en daar kunt u ook eh, verzoeken neerzetten als u dat leuk vindt. Zij het altijd, het eh, onmogelijke verrichten we direct en wonderen duren ietsje langer. Maar snelheid eh, ja, is wel, eh, proberen we dat, natuurlijk. Straks om 1 uur eh, misschien, als ik, het, als ik iets leuks zou vinden, een leuke cabaret fragmenten. Dat doen we altijd direct na het nieuws van 1 uur. Half 1 hebben we het weer. En voor de rest zien we wel wat de nieuwsdesk ons te melden heeft vandaag. In ieder geval veel lekkere muziek. Dat wel. Daar kunt u op rekenen. Dat doen we gewoon. It's all that, all that. Head to toe, you all that. Tell old boy he call back. Send a text, they fall back. Cause I can see you got a thing for the fast life. So come on, shorty, let me show you what the fast life. Whipping across the border, Florida into Georgia. Cause baby, you a song and you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs. up me. dat is een eh, groepje dat noemt zich eh, de Florida-Georgia Line. Zo noemen ze zich. En dat is natuurlijk leuk. Eh, de Georgia-Florida Line noemen ze zich. En het liedje heet dan ook Cruise. Ja, nou, cruises worden er heel veel gemaakt, gemaakt op het ogenblik. Dus dat is altijd wel interessant. Volgende nummer draaien we speciaal voor, eh, voor de regering van Uruguay. Want ik hoorde vanmorgen dat Uruguay eh, in, in uh, Zuid-Amerika dus... Hè, dat wordt het eerste land ter wereld, tenminste daar zijn ze naartoe op weg... waar het gebruik en het telen van wiet... Ehm, legaal wordt. Dus het gebruik en het telen van wiet wordt daar legaal. Dat, uh, dat hebben ze, eh, dat hoorde ik vanmorgen op het nieuws. Dus dan draaien wij natuurlijk heel leuk een plaatje voor de Uruguayse, eh, hoe heet dat? De Uruguayse regering. She also keeps a cat or seven and a miles for hearing screams. She Likes Weed. Een oude van eh, de T-shirt. Eh, T-shirt. Nou ja, Jansen, kom. T-set. Ja, je tong slaat er dubbel op. t shirt dus uit Delft met Peter Tettero, Hans van Eyck en eh, nog een stel. Ray Fenwick zat er ook nog in. En nog een aantal andere jongens. speciaal gedraaid voor de Uruguayse regering natuurlijk. Die waarschijnlijk binnenkort het telen en gebruik van, van wiet gaan legaliseren. Ja, dat was vanmorgen op nieuws. Ik schrok er helemaal van wakker werd, dan ik dat. Dit is Jackie. Living in a Love Song. Van van Grienten. Maar ehm, als artiest eh, hanteert zij de naam eh, Jackie. En dat is eh, hartstikke leuk. Het is een heel leuk liedje. En het heet dan ook Living in a Love Song.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 En dat nummer, eh, dat heet uh, Lose Ourselves. Lekker, ja, mooi liedje weer. Ja, weet het, vast gooien ze vast elkaar. Oud, nieuw, jong, oud, weet ik het allemaal niet. Eh, gewoon gezellig. Mocht u een suggestie hebben, gewoon laten weten via Facebook. Of via 023 573 is, dan is die Montemoli speler spelen gewoon Stevie Wonder hoor. Want er zijn maar weinig mensen die zo Montemoli kunnen spelen. Ik ken er eigenlijk maar twee, Stevie Wonder en Toots Stielemans. Maar die tweede is het niet, denk ik. Nee, ik, denk, ik weet het niet zeker, maar ehm, ik, het zou me stevig verbazen als, eh, als het niet inderdaad Stevie Wonder was. Um, even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan zo meteen om half één natuurlijk het nieuws doen. Of eh, het weer doen, dat, dat eh, hoort er zo bij, hè, natuurlijk het weer. Maar we gaan eerst eventjes in, in, in, cirkeltjes rondlopen. Hoewel ik het er eigenlijk veel te warm voor ben. Dus ik blijf gewoon rustig zitten. En jullie maar lekker in cirkeltjes rondlopen. Vind ik het goed. Kristal, hey! plaatje van, uh, hoe heet ze ook weer? Oh ja, Crystal heet ze, ja. Crystal, heel leuk, gezellig, leuk. Ehm, een ander eh, verhaal is van, eh, van de Editors, dat is ook zo weer zo'n nieuwe band. Staat in de Nederlandse hitparades, mega top 50, top 40, weet ik allemaal. Er zijn er zoveel. Dat interesseert me ook allemaal niet zo erg, maar het is wel een leuke plaat. En daar gaat het. Het zijn die Editors. Het nummer heet Tons of Love. Zo heten ze. The Editors. Fantastische band. En eh, dat nummer dat heet eh, dus Ton of Love. Ja, een ton vol liefde. Nou ja, kan natuurlijk. Ja, kan. Ja, bericht Nou ja, eigenlijk je hoeft alleen maar naar buiten te kijken. En dan weet je hoe het weer eruit ziet natuurlijk. Maar ja, je wilt natuurlijk ook nog eventjes weten wat het allemaal eh, gaat worden. Nou, vanmiddag en vanavond is het zonnig. Ja, ja, dat is waar klopt ook nog. gaan we naar buiten kijken. Eh, met maximaal eh, vijf, van 25 graden op de Waddeneilanden, Waddeneilanden tot 32 graden lokaal misschien in het eh, zuiden van het land. Kan zelfs doorlopen tot 33 graden daar. Ehm, de zuidelijke wind is zwak tot matig. Komende nacht is het helder en blijft het zwoel met minima, minima rond de 20 graden. De wind draait naar zuidoostelijke richtingen. En ook morgen is het zonnig en in de loop van de avond neemt de kans op een onweersbui in het uiterste zuidwesten toe. Met middagtemperaturen tussen de 32 en 36 graden, jongens, morgen. Oeh, maar ik ben beter binnen blijven. Ja, dank u. Ja, dat eh, potje is te kort. Nou ja, goed. Met... Eh, wat zei ik nou? Oh ja. De eh, middagtemperaturen tussen de 32 en 36 graden is het morgen bijzonder warm. De hoogste temperaturen worden in het zuidoosten bereikt. De zuidelijke wind is zwak tot matig. En in de middag steekt aan de kust een zeewind op die enige verkoeling gaat brengen. Nou, als je dan ook nog in, eh, geïnteresseerd bent in de vooruitzichting... Eh, volgende, week is het feestweek Beverwijk. daarom zijn wij de volgende week ook donderdag en vrijdag niet. Dan weet u dat vast, want dan zijn wij aan het eh, bijkomen van de avond ervoor. Ehm, dus, eh, maar ik ga u vertellen wat de vooruitzichten zijn voor de lange termijn. En dan hebben we het over de periode van donderdag 8 augustus tot en met donderdag 15 augustus. Licht wisselvallig weer met nu en dan neerslag en temperaturen die eh, rond of iets onder normaal komen te liggen. Ja, en de bron voor al dit Fruis, dat is natuurlijk eh, het KNW. Ja, nou weet ik het wel, hè. Potverdorie, zeg. zag dat Billy Jean ook al aan het strand liggen. Maar ze lag niet topless, dat mocht niet. Maar ze lag er wel. Aan de rand van de vloedlijn. Oh, ik wou dat ik het ook lag. <laughs> Lekker zeg. Oeh, Noordzee om de kuiten. Oeh! Maar goed, we gaan eerst even lekker eh, bewegen. Eh, workout doen op Michael Jackson's Billie Jean. mind, but the Jackson. Van het uh, legendarische album Thriller van uh, 1982 en zo. Miljoenen zijn ervan verkocht. En het is nog steeds een heel populair album. Michael Jackson. Toen hij nog uh, er een beetje knap uitzag en zo. Ja, toen zag hij er nog goed uit. Wat die man zichzelf toch heeft aangedaan door dat uiterlijk. Po, jongen, jongen, jongen. Dat is ook eigenlijk verschrikkelijk. Maar goed, ehm, hij is er niet meer. Dat is ook al eh, zeer bedenkelijk natuurlijk. Daar zijn er nog, ze zijn er nog steeds mee bezig om erachter te komen hoe het nou eigenlijk precies gebeurd is. Michael Jackson. En dat liedje dat heette uh, Thriller. En dit is Kensington. Home. ze. En het liedje heet Home. Thuis. Nou, ik ben niet thuis. Ja, het is wat met thuis hier. Als je vier dagen per week zit in die studio. Zou je zo wat denken van, eh, je woont hier. Maar nee, staat, mijn bed staat hier nog niet. <laughs> Wie weet komt dat nog wel een keer. Oké, eh, er is trouwens, eh, dames en heren, in Montfort en in Weert is, is de tijgermug opgedoken. Wist u dat? Ja, dat is een exotisch mugje wat niet al te prettig is. Die is in Monfort en in, uh, in Weert is hij is hij opgedoken op de industrieterreinen. En eh, de, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dus begonnen om het beestje te bestrijden. De tijgermug dus. Die zoomt niet, maar die gromt. Ja, ja dat weet je dat even. Dat is een eng beest hoor. Oeh, een heel eng beest. Maar die gaan we terug naar de dierentuin. Let's go back to the zoo. Het nummer heet Charlene. En ook dit is nieuw. En dat is weer een eh, nieuwe plaat, dames en heren, wat u weet in dit programma. Ja, ik gooi alles door elkaar heen hoor. Oud, nieuw, alles wat... wat allemaal, het is zo makkelijk allemaal. Er is niet iemand achter je rug die zegt van je moet dat draaien, je moet dat... Nee, dat mogen we lekker allemaal zelf weten. Dat is zo leuk. En daarom kunnen we er ook een lekkere gevarieerde bende van maken. Dat maakt het heel makkelijk. Ja, dat maakt het heel makkelijk. En Linda Ronstedt is het volledig met mij eens. Je vindt het ook makkelijk. Nou, Linda is hier. Die gaat even een gezellig een liedje voor u zingen. leuk, Komt gewoon even in de studio hier. Hoort je mee. Ja, veel leuk. Dankjewel, Linda. Gezellig, meid. Blijf nog even drinken een bakkie, want ik zit hier toch maar alleen. En het is wel gezellig als Linda er ook is. Linda Ronstadt, jawel. Uh, ik lees trouwens net, dames en heren, of ik, eh, ja, ik lees trouwens net, dat, eh, dat, dat is weer iets onderzocht. Hè? Dat doen ze tegenwoordig. Er wordt van allerlei onzinners en zinners onderzocht tegenwoordig. Dus je leest elke dag lees je wel iets over onderzoeken. En de Nederlandse bank heeft nu ontdekt ja, het gaat over u, dat u dat even weet, ook hier in Zandvoort. Dat eh, de Nederlandse bank heeft dus ontdekt dat u blijer bent als u een aankoop met contant geld kunt betalen dan wanneer u moet pinnen. Ja, u bent dan blijer. Als u dus met contant geld betaalt. Ik snap dat wel.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 You, you were only waiting for this moment to arrive. Eh, een leuke versie van het liedje Blackbird van Paul McCartney. Niet de originele van de White Album. Eh, dit was een of andere live versie. Ik denk dat die afkomstig was van eh, MTV Unplugged. Dat vermoed ik gewoon. Ja, dat vermoed ik dat dat het geval is. Dat die daarvan dus afkomstig was, dit, deze versie van Blackbird. Hij was ook wat langer en daar was het mooier mee. Goed, dit wordt zo'n beetje de laatste voor het nieuws, denk ik.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 En eh, dat nummer dat heet eh, No Mercy. Lekker nummer trouwens, eh, dames en heren, van deze Nederlandse band. Ja, we zijn alweer bijna aan het nieuws toe. Dus... Ga ik even een bakje doen. En dan komen we na één uur gewoon nog weer even lekker terug een uurtje. En nog meer lekkere muziek. ZFM luncht. Tot zo.